Dit is Ewout de Jong met het NOS-journaal. Om middernacht is in Wageningen op het 5 meiplein het bevrijdingsvuur aangestoken. Daarmee is de viering van Bevrijdingsdag in het hele land officieel begonnen. Burgemeester Van Rumunt van Wageningen ontving de fakkel met het bevrijdingsvuur... van een Britse veteraan die nog betrokken is geweest bij de bevrijding in Nederland. Daarna ging het vuur met diverse loopgroepen naar gemeenten in het hele land. Vanmiddag is in Wageningen het bevrijdingsdefilé met 1500 oud-strijders en andere militaire veteranen. Verspreid over het land zijn er verder 14 bevrijdingsfestivals. De Turkse regering is woedend over de luchtaanvallen die Israël heeft uitgevoerd op de Gazastrook. Bij de aanvallen vielen drie doden. Ook werd een gebouw getroffen waarin het Turkse staatspersbureau Anadolu is gevestigd. Het Turkse ministerie van Buitenlandse Zaken spreekt van aanvallen op willekeurige doelen, waardoor veel onschuldige slachtoffers zijn gevallen. Turkije roept de internationale gemeenschap op om de spanningen in de regio te doen verminderen vanwege deze disproportionele acties van Israël. De Israëlische aanval was een reactie op raketbeschietingen vanuit Gaza... die weer een reactie was op de dood van vier Palestijnen vrijdag. De oudste voetbalclub ter wereld, het Britse Notts County... is na 131 jaar geen profclub meer club degradeerde gisteren na een 3-1-nederlaag tegen Swindon Town uit de League 2. En dat is het vierde en laagste profniveau van Engeland. Notts County werd in 1862 opgericht en was in 1888 een van de twaalf oprichters van de Football League. De Engelse organisatie van professionele voetbalclubs. De enige grote prijs voor Notts County was de FA Cup van 1894. En in 1992 speelde de club voor het laatst op het hoogste niveau in Engeland. Het weer, vannacht op veel plaatsen droog en opklaringen. Aan de kust nog een enkele bui, minima tussen 1 en 6 graden. Overdag weer afwisselend zon, wolken en enkele buien...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 These cigarettes won't stop me wondering where you are. Don't let go. Keep her hold. If you look into the distance, there's a house upon the hill, guiding like a lighthouse. It's a place where you'll be safe to feel our grace, cause we've all made mistakes. If you've lost your way, yeah, I will leave the light. I am. me yesterday we were on the run. You smiled back at me and your face lit up the sun. Now I'm waiting here for someone. And oh, love, do you feel this rough?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 Can we just go back to being us again? Cause when I'm sitting in the bar, all the lovers with umbrellas always pass me by. It's like I'm living in the dark and my heart's turned cold since you left my life. And no matter where I go, girl, I know if I'm alone, there ain't no blue sky. I don't know what I'm doing wrong Baby, when you're gone, all it does is rain, rain, rain down on me. Each drop is pain, pain, pain. When you leave, it's such a shame. were like 10. Yeah, don't mess it up, talking at ears. Only gonna push me away, that's it. When you say you love me, that made me crazy. Here we go again. Don't go Ik heb je gedroomd, maar ik had geen idee dat jouw had. in hetzelfde ritme klopt. Kan ik nog naar buiten met je? Laten zien dat ik je heb. Ah, oh, want ik wil niet dat je wordt ontdekt. Straks halen ze je weg als ze zien dat ik een diamant in de heb. Oh, ik ben mezelf niet meer door jou. Helemaal ga ik in je, helemaal onze koken van binnen. Jij weet precies waar ik van hou. Het is hoe het voelt om te winnen. Ik zou wel een gat in de lucht willen springen. you heard my songs. Well, I'm too busy for your business. Go find a girl who wants to listen. Cause if you think I was born yesterday, you have got me wrong. So I cut you off. I don't need your love. So you can try all you want. Your time is up, I'll tell you why. You bij mij gaat Je bent de enige die je niet langer van mij houdt cuando yo trabajo. Ey, mama, ia, que lo. andele ándele, mama, ia, que lo.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 Burgemeester Van Rumunt van Wageningen ontving de fakkel met het bevrijdingsvuur van een Britse veteraan... die nog betrokken is geweest bij de bevrijding in Nederland. Daarna ging het vuur met diverse loopgroepen naar gemeenten in het hele land. Vanmiddag is in Wageningen het bevrijdingsdefilé met 1500 oud-strijders en andere militaire veteranen. Verspreid over het land zijn er verder 14 bevrijdingsfestivals. De Turkse regering is woedend over de luchtaanvallen die Israël heeft uitgevoerd op de Gazastrook. Bij de aanvallen vielen drie doden. Ook werd een gebouw getroffen waarin het Turkse staatspersbureau Anadolu is gevestigd.